Drie uur. Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. Mensen die van de belasting een naheffing krijgen over 2014 krijgen volgend jaar ook minder vakantiegeld. Vooral de middeninkomens worden getroffen. Zo houdt iemand die 4000 euro bruto verdient van zijn vakantiegeld ruim 12% minder over. Dat betekent dat hij volgend jaar netto 250 euro minder vakantiegeld krijgt. De naheffing die 5 tot 6 miljoen Nederlanders krijgen volgt op het kabinetsbesluit om de heffings- en arbeidskorting inkomensafhankelijk te maken. Het treinverkeer rond Tilburg ligt stil vanwege een gaslek. Dat lek ontstond aan het eind van de ochtend bij het gebouw van ABN AMRO aan de spoorlaan die langs het station loopt. Niet alleen het station, maar ook de wegen rond de spoorlaan in Tilburg zijn afgesloten. Er wordt hard gewerkt om het gaslek te dichten, maar het is volgens de veiligheidsregio een flink lek. Een vrouw uit Maastricht is erin geslaagd haar dochter te bevrijden uit handen van terreurbeweging IS. De dochter was van 19 was tot de islam bekeerd en naar Syrië gegaan. Daar trouwde ze met een Nederlandse jihadist, maar na vijf maanden is ze weer gescheiden. Toen de moeder hoorde dat de dochter spijt had en weg wilde bij IS, reisde ze naar Syrië. Daar slaagde ze erin haar dochter mee te nemen over de Syrisch-Turkse grens. De Roggeplaat in de Oosterschelde wordt gered. De zandplaat krijgt er in 2017 en 18 1,5 miljoen kubieke meter zand bij. En daardoor is het gebied voor de komende 25 jaar weer veilig. De Roggeplaat het te verdwijnen door de aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Daardoor spoelt er tegenwoordig meer zand van de plaat dan erbij komt. De Roggeplaat is belangrijk voor vogels en zeehonden. Minister Schultz heeft voor de verhoging 6,3 miljoen euro uitgetrokken provincie Zeeland, Economische Zaken en Natuurmonumenten dragen samen nog eens 6 miljoen euro bij. Het weer bewolkt en soms wat motregen. In de loop van de dag soms wat zon.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 In de Randstad viel op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Arco en Knopendel 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En bij Dordrecht flinke vertraging op de N3 richting Papendrecht. Voor de Merwedebrug staat het stil over 4 kilometer.